verkiezingen. Als dat beeld klopt is dat een tegenslag voor de Spaanse premier Rajoy. Hij zette het regiobestuur af en schreef verkiezingen uit in de hoop dat de separatisten minder steun zouden krijgen vanuit de bevolking. Werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt dat de lonen al stijgen... in reactie op een oproep van het kabinet. De regering riep de werkgevers gisteren op om afspraken te maken over loonstijgingen... en dat gebeurt dus al, zeggen ze. De gemiddelde stijging komt volgend jaar uit op 2,14 procent volgens de werkgevers. De vakbonden vinden dat niet genoeg, ze zetten in op 3,5 procent. De politie op Sicilië heeft een chauffeur van een ambulance gearresteerd op verdenking van meervoudige moord. De man wordt ervan verdacht dat hij meerdere terminale patiënten die hij vervoerde heeft vermoord door lucht in de bloedbaan te spuiten. De familieleden haalde hij vervolgens over om met een bepaalde grafenis, begrafenisonderneming in zee te gaan, die voor elke overledene 300 euro aan de chauffeur zou hebben betaald. Het OM zegt bewijzen te hebben van zeker drie moorden, maar hij vermoedt dat hij nog negen patiënten heeft gedood. Voetbal dan. Feyenoord heeft zich als laatste club geplaatst voor de kwartfinale van de KNVB-beker. In de Kuip werd Heracles met 3-1 verslagen. Steven Berghuis maakte twee doelpunten, waarvan één uit een penalty. Roda JC plaatste zich eerder op de avond ook... door in Noordwijkerhout VVSB in de tweede divisie te verslaan. Het werd 1-0 door een doelpunt van Shahin.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 night. streets.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 One's brother overdosed, one's already on his second wife, one's just barely getting by. But these people raised me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 satisfied. Never satisfied. I my place. I'm telling you, baby, you will never find another. no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 晨曦。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 hier te blijven staan.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 ZFM. special. Uh, memory, electricity, mind if I still a kiss? Uh, tap, tap, a little souvenir. Hey. Can I steal it?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 En de pro-onafhankelijkheidspartijen kunnen rekenen op 70 van de 135 zetels in het regioparlement.